Goedemorgen, ik ben Dielke Teertsa. Dit is het nieuws van NOS op 3. De nieuwe coronamaatregelen krijgen van een hoop kanten kritiek. Vooral sportclubs en sportbonden zijn niet blij. Zij moeten vanaf zaterdag de QR-code gaan scannen. Ook op het terras wordt de coronapas verplicht. En demissionair minister De Jonge wil het mogelijk gaan maken om hem in te voeren op de werkvloer. Daar waar bezoekers al om een coronatoegangsbewijs wordt gevraagd, bijvoorbeeld in de horeca... willen we dat de werkgever ook aan zijn werknemers een coronatoegangsbewijs vraagt. Daarnaast willen we het ook voor werkgevers in andere sectoren mogelijk maken... om te kiezen voor coronatoegangsbewijzen om zo te zorgen voor een veilige werkplek. Hij denkt dan bijvoorbeeld aan de zorg. Het mondkapje komt ook weer terug. Je moet hem weer op in winkels, op het station, bij de kapper. Voor sommige mensen is dat goed nieuws. Voor Martin uit IJsselstein bijvoorbeeld. Sinds het begin van de crisis haalt hij mondkapjes uit China... En hadden nog wel een paar liggen. Van de FFP2 hebben er op dit moment nog ongeveer 70.000 liggen. En je hebt nog andere mondkapjes ook, hè? Ja, dat zijn de type 2R mondkapjes. Van die blauw-witte. En hoeveel heb je er daarvan? Eh, rond de 60.000 nog liggen. Zaterdag gaat de mondkapjesplicht weer gelden. Facebook stopt met gezichtsherkenning. De software die gebruikers automatisch herkent op foto's en in filmpjes wordt uitgezet. Dat doet het bedrijf volgens eigen zeggen omdat veel mensen zich zorgen maken over privacy. En ook gelden er in verschillende landen verschillende regels wat het extra ingewikkeld maakte. En er rijden vandaag toch overal treinen. ProRail zei gisteren nog dat het treinverkeer op verschillende plekken in het midden van het land plat zou liggen tot drie uur vanmiddag. Omdat er geen treinverkeersleider was die kon komen werken. Uiteindelijk is er gisteravond toch nog iemand gevonden. Het weer kan nu nog een beetje mistig zijn. Pas op als je de weg op gaat. De rest van de dag blijft het grijs. Alleen aan zee breekt de zon af en toe door en het wordt 8 tot 10 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB. In de regio komt nog altijd dichte mist voor. Wat verder opvalt is de A8 van Zaanstad naar Amsterdam. Voor Zaanstad Zuid 2 kilometer file. Vanwege bergingswerkzaamheden aan een kapotte vrachtwagen is de rechterrijstrook daar dicht.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 So when the night feels like forever mm, I remember what you said to me I know you've been hurt won't come. The rain, it ain't permanent. And soon we'll be dancing in the sun. We'll be dancing in the sun. And we'll sing your song together. And we'll sing your song together. We never miss the flowers until the sun's down. We never count the hours until they're running out. You're on the other side of the storm now, you should be so proud. better days are coming, better days are coming for you. So when the night feels like forever, I'll remember what you said to me. I know you've been hurt. won't come the sun We'll be dancing in the sun I'ma sing your song together I'ma sing your song together I'ma sing your song together I'ma sing your song together Your story's gonna change.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 In een Kamerbrief schrijft hij dat vaccinatie met name van belang is voor kwetsbare kinderen. De aankondiging van het kabinet dat er op meer plekken een corona-toegangsbewijs moet worden getoond krijgt veel kritiek. Zo zeggen de KNVB en NOC-NSF dat het invoeren van zo'n pas bij amateur sportwedstrijden voor iedereen vanaf 18 jaar niet haalbaar is. Het vermiste Australische meisje Clio is terecht. De kleuter van vier verdween ruim twee weken geleden s'nachts uit een tent. Het meisje werd teruggevonden in een huis in de buurt. Een verdachte van 36 is opgepakt. Het weer het is bewolkt, overwegend droog en op veel plaatsen ook nog mistig.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 Oh yeah. You know that. Come on, Maria. Like what? You know, girl, you're the star of my show. In this club, popping bub. The way you shaking, deserving some dubs. Turn around, make it bounce. Shake it like you come from out of town. What's your name? What's your sign? Girl, you leaving with me tonight. Mommy, shake it like you care for me. You know I like it when you do that little dance just for me. Mommy, I'm just trying to get you in my room and see that big bada bing, bada boom. Mommy, shake it like you care for me. You know I like it when you do that little dance for me. Mommy, I'm just trying to get you in my room and see that big body. This one, this one I seen, I seen. could believe the ass in them jeans. To myself, had to think, any room for me up in them jeans. Get a star, you are. Eat you up like a chocolate bar. What's your name? What's your size? Goddamn, you got me repeating that.